Er zijn geen berichten over slachtoffers, maar er wordt wel schade gemeld. Een ziekenhuis is gedeeltelijk ingestort en ook zijn er aardverschuivingen geweest in het gebied. In de hoofdstad Manila, die ruim 300 kilometer zuidelijker ligt... is uit voorzorg het metroverkeer stilgelegd. Volgens lokale media is ook het gebouw van de Senaat ontruimd. Het Filipijnse Geologische Agentschap verwacht nog stevige naschokken. In Afghanistan zijn de rechten van miljoenen vrouwen en meisjes drastisch ingeperkt... sinds de machtsovername door de Taliban van vorig jaar. In een rapport spreekt Amnesty International van draconisch beleid... In bijna alle aspecten van hun leven worden vrouwen in Afghanistan onderdrukt. Ze moeten hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan... mogen niet meer naar school en mogen niet reizen zonder mannelijke begeleiding. Ook is het aantal gedwongen huwelijken toegenomen. Amnesty wil dat de internationale gemeenschap sancties en reisverboden instelt tegen de Taliban. Bij een huis in de wijk Maaspoort in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Daarbij heeft de voorkant van de woning grote schade opgelopen. Wat de oorzaak was, weet de politie nog niet. Het gezin dat in het huis woont is ergens anders ondergebracht. Uit voorzorg zijn ook enkele huizen eromheen ontruimd. In Rosmalen is een man overleden na een ongeluk met een quad. Volgens de politie reed hij gisteravond met het voertuig tegen een boom. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het heeft kunnen gebeuren. Het weer, overdag periode met zon. Ook ontstaan stapelwolken. In het noorden kan nog een buitje vallen.